Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Het ongeluk met containerschip Rena voor de kust van Nieuw-Zeeland is veroorzaakt door een combinatie van haast, technische problemen en onduidelijke communicatie. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport. De Rena liep in oktober vast op een rif voor de kust van Nieuw-Zeeland. Het schip verloor daarbij 50 ton stookolie en veroorzaakte de grootste milieuramp uit de geschiedenis van het land. Volgens het rapport stond de kapitein van de Rena onder grote tijdsdruk en wilde de haven van Tauranga bereiken voordat dat door app niet meer mogelijk zou zijn. Om tijd te winnen werd de koers een paar keer verlegd. De automatische piloot functioneerde niet. Ook zou de kapitein kaarten niet goed hebben bestudeerd. De kapitein is in staat van beschuldiging gesteld en heeft gezegd dat hij schuldig is aan alle aanklachten. Minister Schippers gaat ziekenhuizen niet verplichten om dag en nacht specialistische verloskundige zorg paraat te hebben. Daar zijn volgens de minister te weinig gynaecologen voor. In 2008 kwam aan het licht dat vrijwel nergens in Europa zoveel baby's rond de bevalling sterven als in Nederland. De stuurgroep Babysterfte kwam daarop met een aantal adviezen. Zo zou een bevallende vrouw uiterlijk een kwartier na aankomst in het ziekenhuis moeten worden geholpen. Ziekenhuizen moeten daarom altijd een gespecialiseerde gynaecoloog beschikbaar hebben. De Tweede Kamer wil dat de minister de adviezen overneemt, maar volgens Schippers is dat niet haalbaar. Het Korps Landelijke Politiediensten heeft een Big Brother Award gekregen omdat het op afstand software installeerde op computers van verdachten. De organisatie Bits of Freedom reikt de prijzen elk jaar uit aan mensen en organisaties die de privacy schenden. Ook Facebook kreeg een Big Brother Award, omdat de organisatie zich verrijkt door informatie te gebruiken die mensen alleen met hun vrienden willen delen.